Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een massale demonstratie tegen de coronamaatregelen in Brussel... is op een aantal plaatsen uitgelopen op rellen. In de Europese wijk gooiden betogers ruiten in van Europese instellingen... en ze gooiden dranghekken en andere voorwerpen naar de politie. Die dreef de relschoppers met waterkanonnen en traangas naar een park. In de Belgische hoofdstad waren volgens de politie zo'n 50.000 mensen op de been. Ze kwamen onder meer uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen... Betogers droegen vlaggen en spandoeken met teksten als vrijheid, geen dictatuur en de maatregelen moeten stoppen. De gezondheidszorg in Nederland is niet klaar voor een nieuwe gezondheidscrisis, waarschuwt GGD-voorzitter Rauwvoet. Vooral het gebrek aan artsen die gespecialiseerd zijn in infectieziekten kan bij een mogelijke volgende pandemie problemen veroorzaken, zegt hij. Rauwvoet vindt dat er 600 miljoen euro per jaar geïnvesteerd moet worden om het aantal artsen te verdubbelen. Tweede Kamerleden moeten stoppen met het in het openbaar bekritiseren van de Kamervoorzitter, zei Johan Remkes in het tv-programma Buitenhof. De ex-informateur en VVD-politicus vindt dat dat achter de schermen moet gebeuren. Verschillende Kamerleden vonden dat voorzitter Bergkamp niet genoeg ingreep... tijdens harde persoonlijke aanvallen in debatten afgelopen week. Ajax heeft met 2-1 gewonnen van PSV en daarmee de koppositie in de eredivisie weer heroverd. Aan de winnende goal van Masraoui ging een actie van blind vooraf... waarbij het leek of de bal over de zijlijn ging. Maar volgens de videoscheidsrechter was de bal niet volledig over de lijn gegaan... en dus bleef de goal staan, tot woede van PSV. Feyenoord versloeg NEC met 4-1. Heracles Almelo tegen Go Ahead, Go Ahead Eagles eindigde in een 1-1 gelijkspel. Op dit moment is de wedstrijd Sparta-Utrecht bezig... en vanavond is ook nog de wedstrijd RKC Waalwijk-Fortuna Sittard. Het weer vanavond opklaringen en kans op dichte mist. Vannacht ligt de vorst, morgen eerst mistig. Verder in het zuiden wat zon en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam. Daardoor 2 eh, kilometer file met 10 minuten vertraging daar.